Reddingswerkers konden een aantal van hen nog in veiligheid brengen. De VN zegt dat het schip niet tegen de hoge golven kon op de Middellandse Zee. Het vertrok vanuit een kustplaats in Libië vlakbij de grens met Tunesië. Vanuit dat land en Libië proberen de meeste migranten de oversteek te maken naar Europa. De Israëlische premier Netanyahu wil niet zeggen wijzigen aan de militaire operatie in Gaza. Vrijdag schoot het leger per ongeluk drie Israëlische gijzelaars dood. Daardoor groeit de druk om weer met Hamas te gaan onderhandelen... om meer gijzelaars vrij te krijgen. Afgelopen avond gingen duizend mensen in Israël de straat op. Maar premier Netanyahu wil niets kwijt over onderhandelingen met Hamas. Hij wil vooral blijven aanvallen om Hamas verder onder druk te zetten. Al Jazeera wil Israël voor het internationaal strafhof in Den Haag brengen. De nieuwszender houdt Israël verantwoordelijk voor de dood van een van hun cameramannen in Gaza. Die was vrijdag met een verslaggever aan het werk bij een school die kort daarvoor was gebombardeerd. De tweede werden vervolgens geraakt door raketten... die volgens El Jazeera door Israëlische drones zijn afgevuurd. Bij een vuurwerkcontrole aan de Belgische grens... heeft de politie 118 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Nederlandse en Belgische agenten werkten samen... en controleerden auto's die bij roosteren de grens overgingen. Er werden 12 processen verbaal uitgeschreven. Sinds drie jaar geldt er een landelijk verbod op verschillende soorten rotjes en vuurpijlen. Veel vuurwerk wordt daarom in België gekocht en gaat daarna in de kofferbak terug naar Nederland. Het weer bewolkt met soms motregen. Het is een graad of 8. In de ochtend eerst veel wolken en kan ook wat, eh, lokaal wat motregen vallen.